Het is de tweede keer in korte tijd dat er iets mis is met de JSF. Nederland heeft 37 van deze vliegtuigen besteld. De verlamde Fransman Vincent Lambert wordt voorlopig nog in leven gehouden. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft dat volgens Franse media besloten. Het hoogste Franse rechtscollege besloot gisteren dat artsen mogen stoppen met het kunstmatig voeden van de 39-jarige man. Hij liep vijf jaar geleden zwaar hersenletsel op bij een verkeersongeval. Sindsdien verkeert hij in vegetatieve staat. De vrouw van Lambert wil dat haar man kan sterven, maar zijn ouders zijn het daar fundamenteel mee oneens. In de Brabantse Den Hout zijn 18 vaten met drugsafval gevonden. Een voorbijganger zag de vaten liggen en waarschuwde de politie. De vaten zijn weggehaald en worden nog nader onderzocht. In de afgelopen maanden zijn in Brabant al vaker vaten gevonden. Meestal zat er afval van de fabricage van synthetische drugs als ecstasy in. Het weer, het is overal droog en vannacht wordt het zo'n 8 graden. Morgen en overmorgen geregeld zon in een enkele bui. Dan wordt het 17 tot 20 graden.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 Robert Walters met het NOS Journaal. De botresten die zijn gevonden in Panama zijn van Chris Kremers. Bronnen melden aan de NOS dat het DNA dat in het weefsel is aangetroffen overeenkomt met dat van de vermiste Amersfoortste. Beide vermiste vrouwen zijn dus omgekomen in de jungle in Panama. Eerder bleek al uit laboratoriumonderzoek dat weefsel was gevonden van Lisanne Froon. De familie van Kremers is ingelicht. Kremers en Froon worden sinds 1 april vermist. Ze waren gaan wandelen in de buurt van de stad Boquete. In Peru zijn negen mensen omgekomen toen twee vissersboten tegen elkaar botsten. Nog zeker drie opvarenden worden vermist. Het ongeluk gebeurde in de nacht op zo'n 25 kilometer voor de kust van de havenstad Pisco. Een van de boten kapseisde, waardoor de 15 opvarenden in het water terechtkwamen, maar drie van hen zijn gered. Naar de vermisten wordt gezocht met zonder meer duikers en vliegtuigen. De toedracht van het ongeluk is waarschijnlijk een menselijke fout.